12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Nash wil een motie van wantrouwen van de oppositie steunen tegen het eigen VVD-PVDA-kabinet. Monash wil, in tegenstelling tot de rest van de Partij van de Arbeid, niet dat premier Rutte zoekt naar een manier om het samenwerkingsverdrag met Oekraïne toch te tekenen. De Duitse politie heeft een terreurverdachte opgepakt in Berlijn gisteravond. De man zou contact hebben gehad met een kopstuk van Islamitische Staat over het plegen van een aanslag in Duitsland. De man zei tegen de politie dat hij een Syriër is, maar volgens de inlichtingendienst is het een Tunesiër die zich voordoet als Syrische oorlogsvluchteling. Spanje heeft na tien maanden van onderhandelen weer een nieuwe regering. Bij de laatste verkiezingen raakte de Partido Popular van premier Rajoy de meerderheid in het parlement kwijt. Zijn nieuwe regering is nu afhankelijk van gedoogsteun van de sociaal-democratische PSOE. Morgen wordt de regering officieel geïnstalleerd. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen de komende jaren honderden banen. Dat zeggen de vakbonden FNV en CNV. Het bedrijfsonderdeel Sintrus Achmea gaat reorganiseren... en stopt met de pensioenadministratie van bedrijfstakpensioenfondsen. Er werken zo'n 700 mensen bij Sintrus Achmea. Naar verwachting worden zo'n 5 tot 600 van hen de komende jaren boventallig verklaard. De KNVB laat voetbalfans meepraten over vernieuwingen van de nationale competities en het betaald voetbal. De Voetbalbond is een online enquête gestart. Supporters mogen meedenken over het aantal clubs in de eredivisie, de mogelijkheid om de strijd om het kampioenschap te beslissen via play-offs en wat de ideale maand is om de competitie te laten beginnen.